Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen en klinieken maken zich zorgen over TikTok-video's van anorexia-patiënten. Recovery-accounts worden die genoemd. Er komen posts voorbij over herstel, maar ook video's van patiënten die er nog slecht aan toe zijn. En daar schuilt een gevaar in. Dat zegt nos Stories collega Romy Beiersbergen. Anorexia is een heel competitieve ziekte. Ehm, ja, ze gaan eigenlijk vaak een wedstrijd met elkaar aan wie het meest ziek is. Dus als je iemand met een zondevoeding in, een, in zijn neus ziet of in het ziekenhuis... dan denk je, oh, zie je wel, ik moet nog minder eten. Want eh, ik ben, heb eigenlijk nog helemaal geen eetstoornis of ik ben eigenlijk nog helemaal niet ziek. Op andere social platforms worden die recovery filmpjes ook wel gedeeld, maar dan vaak in afgeschermde groepen. Op TikTok kunnen ze al in je tijdlijn voorbij komen als je een keer zoekt naar bijvoorbeeld sporten of afvallen. In Turkije is vandaag een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van een dodelijke hotelbrand. Gisteren kwamen 66 mensen om bij een brand in een Turks skigebied. Overlevenden zeggen dat het brandalarm en blussysteem mogelijk niet goed werkten. De eigenaar van het hotel en acht anderen zijn opgepakt. Het lukt winkeliers lang niet altijd om een schadevergoeding te innen bij winkeldieven. Ze mogen die een boete van 181 euro geven, maar moeten daar wel zelf achteraan. De winkeliers kunnen gegevens van de dief opvragen bij de politie... maar dat gaat lang niet altijd goed, zegt deze stichting die dat in de gaten houdt. Dat dat van de 500 aanvragen bij de politie per week... dat er nu maar 20 tot 25 terugkomen. Daardoor zijn ze vorig jaar bijna 4 miljoen euro misgelopen. De politie zegt dat het te veel tijd kost om de gegevens op te zoeken... en dat ze werken aan een nieuw systeem. En dan nog een opmerkelijke take over het lerarentekort in de Telegraaf. Een docent van de lerarenopleiding zegt in de krant dat het tekort onder meer zo groot is... door de gestegen lerarensalarissen. Die zijn verhoogd om nieuwe mensen het onderwijs in te lokken... maar volgens de docent werkt dat averechts. Zijn collega's verdienen nu zo goed dat ze ook rond kunnen komen als ze parttime werken. Hij moppert dat hij zelf altijd meer dan 40 uur in de week heeft gewerkt... maar dat nieuwe collega's dat niet meer doen. Dan krijg je het weer nog. Opnieuw een grijze dag met vooral vanmiddag en vanavond op veel plekken regen. Het wordt vandaag max 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna vertraging op dit moment in Noord-Holland. Op twee plekken slechts en dat is op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Knopen de Nieuwe Meer is een vrachtwagen gestrand met pech.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 You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with their brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here with me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I.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 Winkeliers liepen vorig jaar zo'n 4 miljoen euro aan schadevergoedingen van winkeldieven mis. De gegevens voor een boete die ondernemers kunnen innen worden vaak niet geleverd door de politie. In Turkije zijn nog eens vijf mensen aangehouden voor de brand in een hotel. Daarbij kwamen gisteren 76 mensen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Gisteren werden ook al vier mensen opgepakt. Het weer. De bewolking neemt toe en vanmiddag en vanavond op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 2 tot 4 graden. drives me wild. played my mind Just like a toy You would crank and whine Baby, I would give to you it out You left me lying in a pool of doubt And you're still thinking you're the daddy Mac You should've known better but you didn't and I can't but I didn't, and I can't go back.